Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nagelbijten, een nek-aan-nek -nek race en ongemeen spannend. De presidentsverkiezingen in Amerika zorgen ervoor dat veel mensen over de hele wereld op het puntje van hun stoel zitten. Very dramatic development uh, just occurred. Pennsylvania, Biden is now ahead by 5,587 votes. En na Georgia vanochtend kreeg Biden ook de voorsprong vanmiddag in Pennsylvania. En zonder die laatste staat kan Trump de verkiezingen niet meer winnen. Biden zou vandaag een speech geven en CNN ziet dat de beveiliging al opgeschroefd wordt. We have also seen with our own eyes in recent days and certainly in the last several hours there are more uh, Secret Service agents uh, present and they are beefing up their force which comes with every president elect. De uitslag wordt door persbureaus en tv-zenders gebracht, maar die wachten nog op het stemmen tellen voordat ze Biden tot winnaar uitroepen. Decision Desk HQ doet dat al wel. Dat is een organisatie met een goede reputatie die uitslagen bijhoudt. Volgens hen is Joe Biden de winnaar. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is weer wat gestegen. Het zijn er nu 7272, 288 meer dan gisteren. Ook zijn er 118 nieuwe sterfgevallen. In Amsterdam zijn deze week al tientallen wapens ingeleverd op politiebureaus. Amsterdammers kunnen de messen, boksbeugels en vuurwapens inleveren zonder dat ze er straf voor krijgen. Niet elke jongen wil natuurlijk zijn wapen inleveren. Maar we hebben bijvoorbeeld wel ook eh, moeders, tenminste daar gaan we vanuit dat het moeders zijn... Eh, vrouwen die al een beetje op leeftijd zijn en die komen, eh, die komen een wapen inleveren. In andere steden leverde zo'n inzamelingsactie ook al bergen met pistolen, granaten, messen en boksbeugels op. In Zaanstad werden begin dit jaar bijvoorbeeld 200 wapens ingeleverd en in de regio Zwolle meer dan 100. Het weer nog, op de meeste plaatsen best wat zon. Vanavond bijna geen bewolking. Morgen ook vrij zonnig en droog. Het wordt dan 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg staat file tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg 2 kilometer met wel drie kwartier vertraging.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 ZFM. Het geluid van Zandvoort. God It's Friday. Vrijdag 6 november. Goedenavond, dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands en ik ben er tot 7 uur. En natuurlijk volgen we die presidentiële verkiezingen. En dat gaat maar door en dat gaat maar door, dat gaat maar door, dat gaat maar door. The West, the West States, Arizona Nevada later today, critical in the margin. En zo horen we het natuurlijk al de hele tijd. Maar eh, vanmiddag kwam dus inderdaad echt dat bericht over Georgia. Nog 1500 79 stemmen verschil nog maar. En eh, ja, het, het, is dus heel, heel nauw. Maar het kan. En zo klonk dat vanmiddag. In the final stages of this presidential race, Joe Biden eh, has finally taken the lead in Georgia. If that lead persists, and he doesn't lose it to Donald Trump, and there is actually no suggestion that he would, he will win all 16 electoral college votes, taking him from 253, where he is currently, to 269. That means that Donald Trump has no way of winning this presidential election if Joe Biden keeps his lead in Georgia. left behind. you will. driving me crazy half the time. A life without your love ain't working out fine. Perception and reality clearly defined. I bet you never know the love me have in me heart. We made simple mistakes, tear us apart. Forgetting where we coming from and how it all starts. Using ash words, bitter arrows and sparks. We living on this same house and we not talk. We used to be, I know we totally off. Oh, I wish this was never our past. Oh, there I start. This part when you touch the tender and soft. To be honest, I do miss the fires and sparks. But I'm gonna live on the rooftop or somewhere in a park. No when did we mess up? Where lies the blame? She left me a message explaining the pain. She said, I've tried, even avoid surrounding distractions and outside noise. But we both made mistakes and we both lied. Oh, Buju Banton samen met John Legend. En daarvoor hoorde je de Midnight Train to Georgia. De trein die Giuliani waarschijnlijk samen met Trump neemt om een hertelling aan te vragen. In ieder geval, het gaat gewoon maar door en het ziet er gewoon goed uit. Er zijn weer extra stemmen bijgekomen in Pennsylvania, dus het gaat goed. Ehm, wat gaan we allemaal doen vandaag? Eh, natuurlijk, zometeen om half zes hebben we weer Liefst uit Zandvoort. Crystal belt in. En eh, ja, gewoon heel veel muziek. Ik heb gewoon twee nieuwe platen. De nieuwe Stevie Wonder, die is vorige week uitgekomen. En vanmiddag om één uur kwam er een nieuw nummer van Cardi Minogue uit. Dat hoor je zo meteen in het tweede uur aan het begin. En tot die tijd gewoon lekker positieve muziek. Zoals deze, Stephen Morrison. Positivity. van het album 19. En daarvoor Stefan Morrison met Positivity. En Stefan Morrison komt, zoals we weten, natuurlijk gewoon uit Amsterdam. Ja, dan kwam natuurlijk dat bericht van eh, Trump dat hij niet, eh, niet weg wil. En eh, er is echt net een bericht van, de, Biden, van het Biden-team naar buiten gekomen... waarin ze zeggen dat de Amerikaanse overheid geheel capabel is... om indringers uit het Witte Huis te verwijderen, mocht het nodig zijn. Ja, zo gaat het dan in Amerika. ik heb ooit een keer tegen iemand gezegd eh, die basles gaf... die zou wel willen leren bas willen spelen. En dan net als Rick James. zei, ik weet niet of je daaraan moet beginnen. Goed, eh, het is bijna half zes. Ik ga, eh, ik ga zo Christel bellen. Gaan we even terug naar Zandvoort. En, en kijken wat, er, wat en of er nog iets te doen is. En dat helemaal natuurlijk in het kader van Liefst uit Zandvoort. En dat hoor je zo meteen. Eerst naar deze plaat van Speak Your Mind, No Learn. Even een moment van rust. what they're dreaming. It's so easy to doubt what you believe in. You gotta speak and value what you really think. You gotta see your own van Noah Lorin. En het is net over half zes. Het is lang geleden, maar Christel, je ben je weer. Ja, ik ben er weer. Ja, we zijn even uit de lucht geweest op vrijdagavond, maar we zijn weer helemaal terug. Ja. En wat fijn. En ik keek even op jouw blog. Ik dacht van, nou, die zal wel helemaal leeg zijn. Maar dat valt mee. Valt best wel mee, hoor. Ja. ja. Nee, klopt. Ehm, ja, kijk, je kan natuurlijk... Er is nog wel van alles eh, qua takeaway en zo natuurlijk op het strand en in de omgeving. En... Um, dus ja, ik weet je, je kan lekker, het wordt heerlijk weer dit weekend. Dus je kan lekker naar buiten. Ja, je dus, kan lekker naar eh, buiten. Ja, ja, ik denk dat het wel druk gaat worden hoor, in Zandvoort. Wat denk jij? Ja, denk ik ook. En ik zat ook meteen weer trekken, zou het dan weer afgesloten worden. Maar, want dan krijg je al die toestanden weer over de toiletten en de parkeerplaatsen en de dit en dat. Dat is waar, nou... Ja. Dat, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, dat ik denk niet dat het toch... Nou goed, ik weet het niet. We zullen het gaan meemaken. We wachten het gewoon af. Het is in ieder geval uh, ja, eh, een mooie dag. En dat is de hele week. is natuurlijk al lekker weer. En wat ik wel heel mooi vind nu is dat uh, s ochtends zie je de zon mooi opkomen. En ja. ja, aan het einde van de middag gaat de zon alweer onder natuurlijk. Dat, eh, <laughs> maar dan kan je altijd wel even lekker naar het strand. Mensen gaan kijken, toch? Eh, ja, dus, het is echt heel erg mooi nu. Ja. En, maar, maar, je vertelde al, wat ik, wat ik trouwens ook zag... dat zag ik een grote advertentie in de Zandvoortse krant De scharry app is er weer. Ehm, mensen kunnen gewoon weer online bestellen via die app. Um, betekent ook, en dat is van doe het vooral bij de ondernemers zelf... en, en niet via allerlei tussenpersonen... Want ja, eh, ja dat, dat schijnt met iets meer provisies zo te zijn. Maar eh, hij is weer actief. Ja, nee, super. Ja, er zijn echt veel leuke, eh, leuke dingen hoor. En ook in de omgeving. Je hebt natuurlijk wel in het dorp wat restaurantjes. Ik zag dat de Local Bistro dit weekend ook... die is nu ook sinds vorige week gaan begonnen met takeaway. En die heeft dit weekend oesters. En wat ik ook heel leuk vind bij ehm, Talassa kan je of nou zeg je het, de Mer, moet ik even goed een beetje op zijn zand zeggen eh, <laughs> natuurlijk. Maar ik zag dat zij eh, bijvoorbeeld bij eh, Boulevard 5, als je daar een nachtje slaapt, dan uh, dekken ze ook heel mooi de tafel voor je, wordt dat bezorgd. En dan, is het natuurlijk voor de Zandvoort niet zo interessant misschien, maar als er mensen nog uh, denken, die gaan een nachtje naar, naar Zandvoort. En ehm, ja, dan, dan, komen ze dat brengen, maken ze de tafel mooi, dekken ze die mooi. En dan eh, heb je toch een beetje een, eh, ja, een diner voor Want de hotels eh, zijn gewoon open, hè? En die mogen ook gewoon het restaurant open Ja, de hotels zijn gewoon open, ja. Dus die, die hebben dan een beetje dit soort oplossingen. Ja. Dat je toch iets kan laten bezorgen en... Nou ja, goed, dat je het in je hotelkamer kan opeten of soms beneden bij de hotels. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Maar ja, en ja, kijk, de, de, ze zijn wat ik zelf leuk vind, ehm, ook in omgeving bij buitenplaats uh, Plantage hebben ze een biomarkt. Ehm, dat is al een paar weekenden zo, van donderdag tot en met zondag. En daar hebben ze dan producten die normaal aan de horeca verkocht worden, biologische producten. Ja, die liggen maar een beetje te liggen en die verkopen ze daar. En dan hebben ze eigenlijk eh, in hun, ja, buiten bij het terras eigenlijk hebben ze een hele ja, een soort supermarkt of een markt eh, nou gebouwd. Een markt mag nog steeds. Dus, eh. Ja, een markt mag. Dus, en dat is echt nou, het heel erg leuk. Ziet het er ook allemaal uit en heerlijke producten. Wat een slim initiatief. En dat is natuurlijk op zich ook... Goed ook. ja leuk om naartoe te gaan. Dan heb je toch een beetje een uitje. Je moet toch een beetje wat verzinnen. Hè? Ja, ja <laughs> absoluut. Nou ja, eh, over verzinnen, ik, ik hoorde vanochtend, eh, Leo van Nes was bij ons in de uitzending. Dat is pas eh, januari, maar mensen kunnen nu al wel meedoen. Ehm, de nieuwjaarsdag gaat natuurlijk niet door. Maar er is het idee om foto's, oude foto's, nieuwe foto's, leuke foto's, gekke foto's... op het Badhuisplein op te hangen rondom de nieuwjaarsduik. Dus dat zal dan ergens begin of halverwege december tot half januari zijn. En eh, mensen kunnen dus hun, eh, hun foto's insturen. Ja, leuk. om van die oude foto's en zo. Ja, ja. en eh, volgens mij is dat een heel leuk initiatief. En, en het, is, het is vanochtend rondgekomen met de gemeente en, en volgens mij ook met het museum. Dus uit mijn hoofd is het, is het zandvoortnieuwjaarsduik.gmail.com. En daar kun je dan inderdaad je oh, ja. bestand. Dus zo makkelijk is het. Ja. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Zo zie je dat er toch wel, wel mooie andere dingen ontstaan dan. Het is wel jammer natuurlijk dat, dat, eh, dat heel veel niet doorgaat. Maar goed, ik denk dat er ook wel weer andere leuke initiatieven... Ja, en er zijn ook allemaal oplossingen. Want eh, je weet, eh, ik, ja. exposeer nog steeds. De, de galerie is gewoon dicht. Maar dat kan dan weer op afspraak. Dus weet je, er zijn ook genoeg inderdaad galeries en dat soort dingen waar je gewoon heen kunt. Maar dan moet je even van tevoren een afspraak maken. Ja, dat is ook zo. Dan moet je het gewoon op die manier eventjes doen. Ja, ja. Nee, daarom. Nee, dus eh, ik denk eh, dit weekend gewoon lekker naar buiten en maar een beetje kijken we het beste van maken. En eh, de dingen die je nog kan doen, gewoon doen. Ja. En wij wonen natuurlijk een prachtige omgeving, want het is heerlijk hier op het strand en in de duinen. Dat gaan we doen. Ja. Christel, ik ga lekker California Dreaming draaien met de yeah. gekleurde blaadjes aan het begin. Heel veel plezier. Mooi Dankjewel weekend. weer en tot ja, snel. Hoor. Dag. Doeg. Doei. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a wind. liefst uit Zandvoort. En eh, kijk op die blog, want er staat genoeg op wat je nog wel kunt doen hier in Zandvoort. Ja, dan gaan we door met een eh, plaat. Die heb ik eh, onlangs gehoord bij, bij, ja, bij Alternative FM 3 voor 12, Noord-Holland. Guy is het. En dat is G-U-Y. En het is echt gewoon een hele leuke plaat. En dat komt gewoon hier uit de regio, gewoon uit Noord-Holland. Hier is die Real Fashion van Guy. been so ungrateful dus ook gewoon in Nederland. De New Cool Collective plaats uitgekomen in september. Bring it on. Ja, en ik zei al in, eh, aan het begin, de nieuwe Stevie Wonder is uit. En eh, ik ga hem zo draaien, maar eerst toch even terug naar Motown. En ik kwam een stukje tegen van Barry Gordy. Die vertelt over de tour in Europa 1965. Barry Gordy, de oprichter van Motown. Hier is hij. That first trip in 1965 changed my life because it was showing me the people around the world were like we were. And that was always my thought, that we're all the same. We laugh at the same things. We cry about the same things. We love the same things. And it was proven to me when I came across here on that tour and I saw all of our ideas and music had been transmitted over here. And they became such loyal fans. Motown 1966. The Four Tops Can't Help Myself. Sugar Pie Honey Bunch. En dit is 2020, november 2020, de nieuwe Stevie Wonder. for humankind was hem dus de nieuwe Stevie Wonder. Een week oud en je hoort hem hier bij ZFM. Ja, laatste nummer komt eraan. Het is, het is alweer bijna tijd. Zometeen ga ik nog even door. uurtje, de verkiezingen. Ik kijk even op het scherm van CNN. Niks veranderd. Nou, zometeen gaan we gewoon door. Dit is de laatste plaat. Guru met Angie Stone. yeah. My brother Guru. you once again setting it off, letting it off my chest, plus betting it all. Record sales, awards, accolades, I'm getting it all. Mad chips right above my grip, I'm letting them fall. Who said the G.O.D. wasn't coming to do his thing? Who said the industry wasn't gonna bow to this king? I paid dues, stayed true, so I made it through. If you handle your B.I. fly guy, you can make it too. Your potential is infinite. Be wise, visualize, witness it. Why waste your time focusing your mind on little shit? Angie understands me. And Scratch got my back, so keep away from the fire. Burning desire, yo, we got that. Keep your feet out my shoes. stranger to struggle, gotta maintain my hustle. Used to let the anger bubble. These streets can bring mad danger and trouble. And I can do bad all by myself. Do me a favor, don't be concerned about my wealth. If you're one of my peeps, you're gonna know that. But if I ain't feeling you, player, <laughs> my face is gonna show that. So keep your eyes off my pockets. Don't be surprised if I cock it. Can't out slick a can of oil. You never spoil my profits. See how I'm flipping this here? Things are different this year. Ain't got no time to listen to niggas that be tripping this year. Cause and effect. I always get applause and respect when I rhyme. Universal laws, truth and righteousness connect. You see the knowledge that I'm kicking for you. And there is nothing that another warrior I'm true. People need people. The true trooper will sustain. In order to do what I do, I can let you live and free inside my brain. Keep your feet out my shoes. been telling you that there's war out here, and I've been telling you that there's more out here. So stop limiting your thoughts, stop reconstructing your plots. It's more than luck, it's an art. No more ducking from knocks. Haters stay at a distance, haters keep away from my fam. Haters stay in my business, haters still playing this jam. Mad wisdoms reflect the light of this man. Some jealous rappers tried to pick a fight with this man. But despite all the nonsense and false pretense, I bombed this. Peace to those I get along with, my real niggas I'm strong with. And never get me twisted with no whack shit. And all that foolishness you was kicking, <laughs> I know you wanna take it back, kid.